Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het verkiezingsdebat van SBS6 ging vooral over het uitsluiten van de PVV door de andere deelnemers, VVD, CDA en GroenLinks-PVDA. Het was het eerste tv-debat waar PVV-leider Wilders aan meedeed. GroenLinks-PVDA-leider Timmermans zei dat hij Wilders om principiële redenen uitsluit. De anderen vinden hem geen betrouwbare coalitiepartner. Volgens CDA-leider Bontebal hunkert Nederland naar een stabiel kabinet. VVD-leider Jesselgus noemde de PVV een partij van één man met een Twitter-account. Ze verweet Wilders dat hij uit het kabinet is weggelopen. Wilders wierp tegen dat hij geen steun kreeg voor strengere asielmaatregelen. Volgens hem stonden zijn drie opponenten tegen hem aan te schoppen. Op de EU-top hebben de Europese leiders nog geen besluit genomen over de bevroren Russische tegoeden. Het plan is om 140 miljard euro daarvan te gebruiken om Oekraïne te steunen. Maar daaraan zitten nog veel haken en ogen. Zo is vooral België bang voor gigantische claims van Rusland als het geld naar Oekraïne gaat. Hongarije is sowieso tegen. Ook is nog onduidelijk of Oekraïne het geld alleen mag gebruiken om wapens in de EU te kopen... of ook om zelf meer te produceren of geavanceerde systemen in de VS te kopen. De EU-leiders hebben nu besloten dat de Europese Commissie de mogelijkheden verder gaat onderzoeken. Feyenoord heeft de KNVB gevraagd om de topper tegen PSV te verschuiven van zondagmiddag naar zondagavond. Coach Robin van Persie wil zijn spelers een paar uur meer rust gunnen na de Europa League-wedstrijd van gisteravond. Die vanwege de storm Benjamin ruim twee uur werd uitgesteld. Die paar uur maken veel uit, zei van Persie. De KNVB heeft nog niet op het verzoek gereageerd.